Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse oud-minister van Financiën Sunak heeft officieel bekendgemaakt... dat hij de opgestapte premier Liz Truss wil opvolgen. Hij kwam rond de lunch met een verklaring, zegt correspondent Arjan van der Horst. En daarin zegt hij dat het Verenigd Koninkrijk afstevend, afstevend op een zware economische crisis... en dat hij met al zijn ervaring als minister van Financiën... de juiste man is om het land door deze moeilijke tijden te leiden... en dat hij de economie weer kan herstellen nou, na Penny Mordant is hij nu de tweede kandidaat die zich officieel in de strijd heeft geworpen. Iets wat Boris Johnson trouwens nog niet heeft gedaan. Ja, want de oud-premier van Engeland is ook weer in de picture gekomen. Hij stapte ongeveer drie maanden geleden zelf op vanwege een aantal schandalen. Deze week kiezen de leden van de conservatieve partij hun nieuwe leider. De kandidaten moeten in ieder geval de steun van 100 leden krijgen om kans te maken op de belangrijke plek. En de winnaar van de verkiezing wordt ook meteen de nieuwe premier. Een vliegtuig van het Russische leger is neergestort op een huis in Siberië. Er brak een grote brand uit bij de crash. Twee piloten zijn overleden. Of er andere slachtoffers zijn, weten we niet. Een inzamelingsactie voor de familie van de tienjarige Hebe... heeft bijna 50.000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor de begrafenis... en om de ouders financieel een beetje te helpen. De gehandicapte Hebe kwam samen met haar begeleider vorig weekend om het leven... toen de auto waarin ze zaten verongelukte. Bij een herdenkingsplek in Vught hebben honderden mensen bloemen en knuffels neergelegd. Je hebt zelf kinderen en kleinkinderen. En als je dan zoiets hoort, je bent ermee bezig. Van morgens vroeg tot s'avonds laat. De inzamelingsactie werd gistermiddag gestart omdat de ouders van Hebe ZZP'er zijn en dus niet kunnen werken. Het weer, er is steeds meer bewolking. In de loop van de middag ook een paar buien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond kan het wat onweren. Het gaat ook flink waaien. In Zeeland en Zuid-Holland moet je even opletten als je de weg opgaat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat nog file bij knopen Zaandam. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat had te maken met een oliespoor op de A7, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.